Vorig jaar was dat nog ongeveer 1500 euro. Het verschilt trouwens wel erg hoe hoog je rekening wordt. Zo zijn sommige huizen beter geïsoleerd... en betalen sommige mensen een vaste energieprijs... terwijl anderen een variabel contract hebben. Het is nu nog aardig rustig winterweer, maar vanaf een uur of twee barst het los. Dan komt storm Yunis deze kant op. Vanaf twee uur rijden er daarom geen terreinen meer. Ook veel scholen en teststraten gaan eerder dicht. In Ottawa, de hoofdstad van Canada, zijn de eerste demonstranten van het truckersprotest opgepakt. Die protesten duren al dik twee weken en de politie heeft aangekondigd er een einde aan te willen maken. In the past few days we've been communicating directly with the unlawful protesters. We've told them they must leave and we have warned them the consequences of disobeying these rules. We want to end this unlawful protest peacefully and safely. De truckers en andere actievoerders zijn boos op premier Trudeau en de strenge coronaregels. Het is een dag waar veel gamefans op hebben gewacht. Vandaag komt Horizon Forbidden West uit. I have to find a way to fix it all. And is somewhere out in Forbidden West. De voorganger Horizon Zero Dawn was al een internationale mega-hit... en is tot nu toe 20 miljoen keer verkocht. En ook voor deze game zijn de verwachtingen hoog gespannen. Deze gamejournalist mocht het spel al eerder spelen. En volgens haar maakt het alle verwachtingen waar. Het is in eh, zowat elk opzicht beter dan het eerste deel. Het is een fantastische game. Ongelooflijk mooi om te zien. Een geweldige, grote, boeiende wereld... met allerlei volkeren en creatieve uitspattingen en dingen om te ontdekken. Echt gewoon prachtig. De game is trouwens niet gemaakt in Amerika of Japan... maar komt gewoon van Nederlandse bodem. Het weer, is nu nog rustig dus. Straks gaat het regenen en vanmiddag en vanavond gaat dan Jonas los. Het gaat zo hard waaien, vooral langs de kust, dat het gevaarlijk kan zijn.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 alsof Italiaans enige die Ik rook alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok 85 op die Thomas geef geen flikker om die volk Vind je innerlijk wel leuk maar nog leuker is je booty Nieuwe meisje is een cutie Ik zag haar een keertje lopen Ik dacht wie is deze beauty En ik heb een Red Bull Ik heb een bier in mijn hand, ben never ever de pop.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 het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens pres meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Ook die meisjes lopen dit Net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Zelfs ook meisjes wil in mijn broek en ze wordt heter. Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten. Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond je legging zit strak en trek je pony lippen samen. morale doen het anders, het moet nat en vies zijn. Beuk, lekker staan, kan hij zwaai. Vies drijf, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn. Voor de rest, laat het nat en vies zijn. Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Net die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes ti 9. I can to be patient, but I don't really know how to fake it.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 Vanaf twee uur vanmiddag rijden er geen treinen meer. De NS is bang dat de bomen op het spoor waaien... en KLM schrapt bijna 170 vluchten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische collega Lavrov ontmoeten elkaar volgende week. Volgens persbureau Reuters eist Blinken wel dat Rusland in die tussentijd niet Oekraïne binnenvalt. De energierekening valt dit jaar 86% hoger uit dan een jaar geleden. Volgens het CBS is een huishouden over heel 2022 gemiddeld 2800 euro kwijt. Dat is 1300 euro meer dan vorig jaar.